grijze haar. Ja, ik ben nu wat sneller moe, maar dat krijgt iedereen. Als jij naast me liep, opeens naar mij riep. Ik hou je niet bij, want je rent. Ja, dat is nu over. eventjes door, want ik heb niet veel tijd. Ja. Ik kijk om me heen, zij stopte meteen. Ze zitten op een bank in het park of weken te vissen. Dat is niks voor mij, nee ik voel me nog vrij. Ik zit nog volop in het leven en dat wil ik zo houden. Yeah.